Sit Zit van der Linde met het NOS Journaal. De komende 10 jaar zal het aantal Nederlanders met kanker sterk toenemen. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen steeds meer ouderen de ziekte... doordat de groep groter wordt en zij ook langer blijven leven. De onderzoekers maken zich zorgen over de vormen van kanker waarbij overgewicht een rol speelt. Het Integraal Kankercentrum vindt dat de overheid meer moet doen om overgewicht te voorkomen. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het projectiel vloog over het land en kwam zo'n 3000 kilometer uit de kust in de stille oceaan terecht. In het noorden van Japan kregen mensen te horen dat ze dekking moesten zoeken. De Japanse premier spreekt van een barbaarse actie van Noord-Korea. Japan zoekt contact met de VN-veiligheidsraad over de kwestie... en noemt de rakettesten van Noord-Korea een serieuze dreiging voor de internationale vrede. In Ecuador is een bus met Nederlandse vakantiegangers verongelukt. Een vrouw uit Haarlem en een man uit Hilversum kwamen om het leven. Twaalf andere Nederlandse passagiers raakten gewond. Van twee is de, toestand kritiek. Alarmcentrale Eurocross heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor betrokkenen. De Deense koningin Margrethe heeft excuses aangeboden na de commotie over de titels van haar kleinkinderen. De koningin besloot vorige week dat de vier kinderen van haar jongste zoon geen prins of prinses meer kunnen zijn, maar alleen nog graaf of gravin genoemd mogen worden. Haar jongste zoon Joachim reageerde onsteld. Margrethe zegt dat ze nu heeft onderschat hoe haar besluit zou vallen en dat ze daar spijt van heeft. De titelwijziging gaat wel door. De koningin wil het Deense hof afslanken en toekomstbestendig maken.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 A simple smile can chase away at it every day Remember all the fun and love want jij geeft mij die high. Adrenaline, geef mij een medicijn. Wil meer van je love. Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd. Ze zeggen dat ik overdrijf, Dat ik van stapel loop. Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet. Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij.